Drie uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Twee doden bij een helikopterongeluk voor de kust bij de Amerikaanse havenstad Norfolk. Het gaat om een legerhelikopter van de VS. Eén inzittende wordt vermist, twee zijn gered. Norfolk ligt ongeveer 200 kilometer ten zuidoosten van Washington. Bijna 24 uur eerder stortte een Amerikaanse legerhelikopter neer in Groot-Brittannië. Bizar genoeg in het gelijknamige Engelse graafschap Norfolk. Bij die crash kwamen de vier inzittenden om het leven. De kracht van illegaal vuurwerk benadert soms die van militaire explosieven. Dat zegt de explosievenopruimingsdienst Defensie EOD, terugblikkend op oud en nieuw. Het noemt de ontwikkelingen rond illegaal vuurwerk erg zorgwekkend. Bij een ruiming is het niet duidelijk om welke springstoffen het gaat... en daardoor is het lastig om de gevoeligheid en de kracht in te schatten. De afgelopen maand werd in meerdere woningen honderden kilo's zeer zwaar vuurwerk gevonden. In één geval werd zelfs een hoeveelheid springstof gevonden... die vergelijkbaar is met een lading van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bondskanselier Merkel gaat op bezoek bij president Obama. Tijdens een telefonisch gesprek nodigde de Amerikaanse president haar uit om langs te komen. Het bezoek moet in de komende maanden plaatsvinden. Merkel is sinds 2011 niet meer in Washington geweest... nadat bleek dat zij jarenlang is afgeluisterd door de Amerikanen. In het gesprek feliciteerde Obama Merkel verder met haar nieuwe regering... en wenste haar een voorspoedig herstel naar haar langlaufongeluk. De Amerikaanse staat New York gaat wiet voor medicinaal gebruik toestaan. Er komt een proef in 20 ziekenhuizen. De softdruk kan pijn verzachten bij kanker en andere zware ziektes, zegt de gouverneur van de staat. Voor recreatief gebruik blijft marihuana in New York illegaal. Wie betrapt wordt met wiet krijgt een boete. New York is de 21ste staat die de regels voor marihuana versoepelt. In 1996 deed Californië dat als eerste. Het weer vannacht en morgen regent het.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 Deze nacht klinkt anders. Maar hier hoorde je met een opname uit de, eh, hele vroege jaren 60. Eh, en ze klonk ook erg jeugdig. Carol King. Die namelijk het origineel op eh, de naam heeft staan van het liedje Crying in the Rain. En de opname die je hoorde, die werd veel later uitgebracht. Namelijk nog geen twee jaar geleden. Toen verscheen namelijk van Carol King de cd Legendary Demos. Ja, zij heeft dat nummer destijds eh, gecomponeerd. Dit eh, Crying in the Rain samen met Howard Greenfield. Mm, met de bedoeling dat een ander dat op de plaats zou zetten. En die anderen die dat toen op de plaat hebben gezet, dat waren de Everly Brothers. later heeft ze het zelf ook nog eens een keer op de plaat gezet. Op een eh, album dat heette Speeding Time. Maar je hoorde hier dus de oeropname die ook een beetje rafelig klonk. Want het ging om een een demo-opname dus. Een oud cassettebandje wat eh, <laughs> digitaal geüpgrade is, zou ik maar zeggen. Goedenacht allemaal. Dit is de Nachting anders de Vara op Radio 1. Afgelopen zaterdag zat ik te luisteren in de auto. Ja, ja dat eh, gebeurt allemaal na de eerste aflevering van eh, De Taalstaat. Een programma van Frits Spits waarin hij de Nederlandse taal onder de hoede neemt. Hij draait uh, daarin Nederlandstalige muziek. En toen hoorde ik daar ineens Beatrice van der Poel... met een hele fraaie Nederlandstalige versie van... Help Me Make It Through The Night. Door het gordijn gluurt neonlicht. En in dit late avonduur... glijdt mijn haar langs jouw gezicht. Als een schaduw langs de muur. Ach, kom eens liggen, voel mijn huid. Tot de eerste vogel fluit. Ik vraag het lief, ik vraag het zacht. gaat er nou om goed of fout? Om wie of wat ons toe bracht?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 En dat brengen we bij de muziek van Overspel, die tv-serie die eh, recentelijk werd uitgezonden door de VARA. En inmiddels is het eh, afgelopen, maar eh, de trouwe luisteraars van deze Nacht Niet Anders... die weten dat ik elke keer na een aflevering de muziek draaide uit het uit Overspel. Maar we lopen een beetje achter en dat heeft allemaal te maken met de feestdagen. En in de op een laatste aflevering was dus deze Jim Croce te horen... met zijn Time in a Bottle. En in die laatste aflevering eh, waren er twee liedjes te horen. Twee songs uit de jaren 60. Zo dadelijk hoor je Peter Starstedt. Maar eerst even... Led Zeppelin uit 68... Days and Confused. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know.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 geweldige zomer is. Dus 1969. En om te bedenken dat de platenmaatschappij het in eerste instantie niet wilde uitbrengen. Want er mankeerde van alles aan het nummer. Het was ten eerste veel te lang. Eh, vijf minuten duurde het. Eh, er, zaten geen drums bij. Dan was het ook nog eh, te pover. Daar waar het ging om de begeleiding. Met maar drie instrumenten. Een gitaartje, een accordeon en een cello maar uiteindelijk hebben ze het dan alsnog eh, met vertraging uitgebracht. En uiteindelijk bleek Where Do You Go To My Lovely van Peter Sarstedt... de grote zomerrit van 1969 te zijn. Maar wel een one-hit wonder, die Peter Sarstedt. Hij heeft daarna nog één nummer gemaakt, voor zijn Orange Juice... En heel veel later ook nog een plaat onder de titel Beirut. Maar daarna is het ehm, ja, heel stil gebleven rondom die man. En als je moord, dan is het nog altijd steeds met dat... Where do you go to, my lovely? Wat dus ook weer gebruikt werd in die allerlaatste aflevering van Overspel op de televisie. In die aflevering hoorde je dan ook nog eh, een fragment van een opname van Led Zeppelin, opgenomen eh, oktober 1968. Dazed and Confused. Led Zeppelin met daarin Jimmy Page. Jimmy Page die vandaag 70 jaar wordt. En daarom hoor je het volgende uur ook nog wat van die Jimmy Page. Uit de tijd voordat hij in Led Zeppelin stapte. Dit is muziek van ver weg. Uit Libanon. Fairuz, de naam van de zangeres. Seattle. Daar komt u vandaan. Damien Jurado. En hij komt ook naar Nederland toe binnenkort. 18 februari zal hij een optreden geven in Paradiso. Deze Damien Jurado. Titel van het nummer dat hij zong, Silver Timothy. En Timothy was ook een nummer uit 1971. Geschreven door eh, Rupert Holmes. En dat werd in 71 en in het begin van de jaren 70 net voor de band The Boys. afgelopen weken in het kader van de feestdagen een aantal jaaroverzichten gezien. En toen zat ik te kijken naar eh, Over de Doden met Herman van der Zand. En ineens was daar eh, het beeld van uh, Rita Reis te zien. Een fragment van een optreden dat zij eerder deed in 2013...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 Rita is eh, eind juli overleden. Een paar weken eerder trad zij nog op, op het, eh, in de North Sea Jazz Club in Amsterdam. een paar weken later, na dat optreden, toen werd zij getroffen door een hersenbloeding en Kort daarop overleed zij. Een dus. Drie songs die je nu gaat horen. En die hebben allemaal te maken met, ehm, met commercie. Want je bent ze de afgelopen weken tegengekomen in de sterreclame. Dit bijvoorbeeld. Daar wat gaat om matrassen en bedden. <laughs> en dan heet het toch nog Lovely Day. morning love And the sunlight hurts my eyes And something without warning love Bears heavy on my mind Then I look at you And the world's all I know it's gonna be impossible to face. When someone else instead of me always seems to know the way. klinkt anders met Roel Koeners. Twee muziekjes die je de afgelopen weken eh, bent tegen kunnen komen bij de reclame tv. Je hoorde de 3 Degrees When Will I See You Again. En dan hebben we te maken met een uh, eh, multinational, een Nederlandse biermultinational. Maar daarvan hoorde je Candy Staten en dat heeft ook weer te maken met een multinational. Maar die is dan weer gespecialiseerd in eh, cola-frisdrank. <laughs> En dat werd dan weer voorafgegaan door eh, Bill Withers. Die zong eh, Lovely Day. En Lovely Day wordt gebruikt bij een commercial... die te maken heeft met matrassen en bedden. Namen noem ik niet, ik weet niet of ik het mag. Maar ik heb geen zin om namen te noemen. <laughs> Je komt ze vanzelf al tegen eh, bij de sterreclame op de televisie in dit verband. Terug naar afgelopen vrijdag. Toen werd het nieuws bekend dat Phil Everly was overleden. 74 jaar oud is hij geworden. Met aan zijn zijde Don Everly vormde die, die jarenlang de Everly Brothers. En eh, heeft ook eh, af en toe wel eens een, eh, een solo-uitstapje gemaakt. Dat deed hij in de jaren 80, Phil Everly. Op dat moment was hij in Engeland actief. Heeft samen zelfs nog iets met Cliff Richard gedaan? Maar ik laat je hem nu helemaal alleen horen. Phil Everly, hier is hij met uit 1983 het nummer Louise. 83, waarin je kan luisteren naar eh, de stem van Phil Everlied. Louise, dat is wat hij zong en het, werd een nummer, het was een nummer dat geschreven werd door Ian Gam. En eerst die weer Phil, maar nu met Don. Twee nummers van het koppel. Hier is allereerst I'll Never Get Over You. Tennessee by Kentucky on. Oh. van Lovely Brothers die je niet zo vaak hoort. Bowling Green. En dat werd voorafgegaan door I'll Never Get Over You. Nieuwjaarsdag, toen overleed op 85-jarige leeftijd... Herman Pieter de Boer, tekstschrijver van een heleboel liedjes. En af en toe dan uh, verbeterde die ook wat. Zo schreef Hans de Boy ook Thuis Ben. Maar de eerste versie van Thuis Ben was nogal uh, scherp qua tekst. Expliciet zou je tegenwoordig zeggen. Herman Pieter de Boer ging eraan schaven. En toen werd het toegankelijker. En toen werd een hit. Niet alleen dankzij Herman Pieter de Boer... maar ook dankzij het harmonicaspel van Jean Toets Tiedemans. de in ligt. Ze rekt zich uit, de huid is zacht en bezweet. Als morgens vroeg haar dag begint, gordijnen de eerste uren nog niet aan. Tielemans. Inmiddels hoogbejaard. Over de 90, maar treedt nog steeds op. En hier hoorde je hem dan in een oude opname met Hans de Boer. Thuis ben. Zo weer aandacht voor de Everly Brothers. Dat wil zeggen, je hoort de Everly Brothers gecoverd in het Nederlands. Na het nieuws.